twee uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Portugal, bij Rotterdam, zijn bij een brand in een wooncomplex... zeker vier mensen gewond geraakt. Eén van hen is er slecht aan toe. De bewoners van veertig appartementen zijn geëvacueerd. Ze zijn naar een basisschool in de buurt gebracht. De brand ontstond in een van de woningen die wordt gehuurd door een zorginstelling. In die appartementen wonen mensen met een verstandelijke beperking. Rond één uur vannacht gaf de brandweer het zijn brandmeester. Tijdens een bewonersbijeenkomst in Amsterdam heeft een vrouw bekend dat, dat ze de brand in haar... In een, pardon, tijdens een bewonersbijeenkomst in Amsterdam heeft een vrouw bekend dat de brand in een parkeergarage in haar auto is ontstaan. Ze zei dat ze dinsdag de parkeergarage inreed... terwijl de rook onder de motorkap vandaan kwam. Toen ze de ANWB wilde bellen, stond een deel van haar auto al in brand. Tijdens de spijtbetuiging werd ze onderbroken door applaus van de honderden aanwezigen. De vrouw woont in een van de appartementen boven de parkeergarage. Door de brand werden ruim 100 huizen ontruimd. Niemand raakte gewond. Hogeschool in Holland vermindert het aantal opleidingen... om weer herkenbaar te worden voor studenten en het bedrijfsleven. Dat heeft bestuursvoorzitter Terpstra aangekondigd. Volgens hem komen de HTS en de HAO weer terug. Studenten krijgen een basisopleiding met aan het einde één jaar specialisatie. In Holland wil zo tegemoetkomen aan de markt... die vraagt om een overzichtelijk aanbod van opleidingen. Britse onderzoekers hebben in Birma een eerste kist gevonden... waarin mogelijk onderdelen van een Spitfire zitten. Ze vonden de kist een paar meter onder de grond... in een stad in het noorden van Birma. Het is nog onduidelijk wat er precies in zit. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben de Britten onderdelen van de vliegtuigen begraven... omdat ze niet meer nodig waren. Het weer, wisselend bewolkt en een graad of drie. Overdag vooral in het noordoosten soms wat motregen.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 But when the sun goes down and the moon comes through to the monotone of the evening's drone, I'm all Dit wat je net hebt gehoord, dat komt van Johnny Mathis. Het komt uit 1957 en hij zong All Through the Night... Goedenacht allemaal, welkom bij De Nacht Ging Anders, de Vara op Radio 1... en het muziekprogramma van Radio 1 met weer zeer uiteenlopende muziekstijlen in dit uur. Weer eens een keer een nieuwe opname van Amy Winehouse. Ja, ja, dat blijft maar doorgaan. Elke maand komt er wel ergens een opname van haar tevoorschijn. En die kan je dan in ieder geval dit uur horen. In de nacht het anders. En verder ook eh, vanaf vandaag weer eh, het leukste uit Spekers met Koppen. Ja. De uitzendingen zijn weer begonnen en je hoort in ieder geval eh, straks zo rond tien voor drie... alvast één eh, gedeelte uit Spijkers met Kop, een cabaret gedeelte... en straks tussen half vijf en vijf ook nog een eh, optreden... het muzikale optreden van Rogier Pelgrim en andere cabaretfragmenten. Maar goed, dat is allemaal later in de uitzending hier bij De Nacht in Anders de Vader op Radio 1. Doe maar! Die hadden van afgelopen avond een optreden in Tivoli. Ter voorbereiding van het nog grotere optreden in Kerkrade. En dat zal plaatsvinden morgenavond in de Rode Hal. Hier is nou een opname van een Radeloos. Ik loop op straat, het is al maar. Ik wil niet naar huis, toch niemand thuis. En ik kan niet alleen zijn. Kan niet alleen zijn. Nee, ik wil niet alleen zijn vroeg tot morgens vroeg en lul maar wat mee met iedereen, want ik kan niet alleen zijn. Kan niet alleen nee, ik wil niet alleen zijn. Wil niet alleen zijn. Veel te moe en ik weet niet waar naartoe. Radeloos kan er niemand helpen. ik wil twee warme, zachte armen. Heel lekker om me heen. Alles wat ik wil side. zachte armen op zijn Brabants. Dat heb ik ook wel eens met een Amsterdams accent gehoord. Twee zachte, warme handen om me heen. <laughs> Zoiets inderdaad, ja. Maar goed, je hoorde in ieder geval Doema met het nummer Radeloze 1982. En Doema, zoals ik al zei, ze waren afgelopen avond in eh, Utrecht... voor een uh, klein optreden in Tivoli. Maar morgenavond, dat is dus vrijdagavond voor eh, de duidelijkheid... Eh, daar gaan ze het allemaal groots aanpakken. Dan zal er een optreden plaatsvinden in de Rode Hallen in Kerkrade. Vervolgens weer in Utrecht. Vredenburg Leidschrijn, dat zal dan aanstaande woensdag zijn. En vervolgens staan op de agenda Enschede, Antwerpen, Eindhoven, twee keer Groningen. En de reeks wordt dan afgesloten in Amsterdam in de Heineken Music Hall. Doe maar dus. En dit wordt Portishead. En die komen ook naar Nederland toe. Maar dat zal nog even duren. Want tegen die tijd dat ze naar Nederland komen... dan is het zomer in Nederland, namelijk juni. Portozet, de Glorybox. Box. In 1991 kwamen ze bij elkaar en in de jaren 90 hebben ze aardig wat succes eh, geboekt. Toen is een hele tijd stil geweest rondom dit gezelschap. En in 2008 eh, kwam er zwaar een nieuw album van het gezelschap uit onder de titel Third. En toen was het weer stil, tot afgelopen maandag. Toen werd ineens bekend dat ze eh, naar Nederland komen voor een optreden. En niet voor zomaar een optreden. Er komt namelijk een nieuw popfestival in eh, de lage landen onder de noemer Best Kept Secret. En het wordt gehouden in de Bikse Bergen. En dat zal plaatsvinden op 21, 22 en 23 juni. Tot nu toe is er bekend dat er zullen optreden Portishead dus. Alt J, Sigur Ross uit eh, IJsland, No Age, Swim Deep. Skaters en de Arctic Monkeys, die zullen dan eh, als headliners fungeren. Dat zijn maar een paar namen want ik kan me zo voorstellen, in die drie dagen... dat er nog meer artiesten zullen volgen om daar te komen optreden. Best Kept Secret, de titel van eh, een nieuw popfestival... dat eh, komende zomer zal eh, plaatsvinden in de Beekse Bergen. En dat is dit jaar dan een week na Pinkpop. Pinkpop. En een week voor uh, Rock Werchter, dus het wordt druk in de regio. De nacht ging anders bij de Vader op Radio 1. Dit is nieuw Brits talent, Josh Osho. See the signs on my face, count the scars of my mistakes. Praying, I need saving. Second chances came and went. Money made was money spent. Impatient, plain desperation. Though I repent of every sin, no religion's listening. I feel ashamed that I'm to blame. Found my way in, go up troubles untold. welfare lines. I was getting past frustrated. Need something sacred. Oh, each day will bring a choice to make. Crazy to miscalculate. My courage is suffocating. I may have cheated, may have lied, but I'm just trying to survive. Feet afraid. Are you the same? Found my way in gold of troubles untold. vind dat zijn stem een beetje doet denken aan eh, Michael Kiwanuka. Josh Osho met het nummer Imperfection. Nieuw Brits talent. En dat, die stem enigszins lijkt op eh, Michael Kiwanuka. Kan misschien komen dat, dat ze eh, dezelfde huidskleur hebben. Deze jongeman, die Josh Osho, die heeft namelijk eh, ouders die afkomstig zijn uit eh, Nigeria. In Zuid-Londen, daar woont hij op dit moment. Nog meer zwarte muziek hier bij de Nachtwindans. Je gaat namelijk eh, twee keer luisteren naar Candy Staten. Candy Staten, moet ik eigenlijk zeggen. Zo dadelijk een wat oudere, <laughs> grijzere Candy Staten. Maar eerst de jongen. basis dus eh, gepikt van, Trump, gepikt van Tramp, van en Otis. Goed, je in ieder geval eh, Candy Staten uit Rather Be an Old Man's Sweetheart uit 1969. Haar allereerste eh, hitje in de jaren 70 zou ze aanzienlijk bekender worden. Onder andere met Stand By Me. Een soulversie van de country hit van uh, Tammy Wynette en Young Hearts Run Free. Laten we dat ook vooral niet vergeten. De dame, Candy en die wordt eh, in maart 73 jaar. En op dit moment heeft ze weer een hit. Wat is er gebeurd? Twee jaar geleden toen maakte ze een album... En daarop stond het liedje Hallelujah Anyway. En daar is een remix van gemaakt. The Last Vocal Remix. Mm-hmm. Yeah. You have some problems, you need God to solve them. You get down on your knees and pray. When is He coming through? When will He answer you? Well, it may not be right away, but in the meantime, just keep your mind in a positive attitude. And while you're waiting, start praising. He is gonna through. Here's what you got to do praise Him. zoals een paar jaar geleden klonk net even de 70 gepasseerd. Maar als je die stem hoort, nou, <laughs> het klinkt nog als een eh, jonge meid in ieder geval. Hallelujah Anyway, de nieuwe hit, maar dan in die remixversie. De Lars Vocal remix van Candy Stetten. Nog meer Hallelujah. Met Ray Charles dit keer. the sun comes up. She made my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I come from one to four, I hear her on my door in the evening when the sun goes down, when there is nobody else around. She kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's alright. So I know, yes, I know. Now if I call her on the telephone by the time I come from one to four. I hear her on my door in the evening when the sun goes down. When there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's alright. That's why I know, yes I know, hallelujah I just love. Oh. Er waait een nieuwe wind over de dam, over het spui en het hok in. En zet de tijd niet terug, het heeft geen zin, want het gaat verder, het gaat door. En ik heb je lief, ho, ho. Zeven, zuivere wind, ik geloof dat nu een nieuwe tijd begint. Waai het stof weg, al gedoe. Want die lamlendigheid zijn wij nu moe, want het gaat verder, het gaat door. En ik heb je lief, ho, ho. Maak alles schoon en zorg voor mooi wit weer. Was de dagen, was de straat. Zorg dat de sleur de in ingaat. Want het gaat verder, het gaat door. En ik heb je liever. Oh, oh. Kom, zoen, kom maar. We zijn de stad met zijn bruidskleed aan. Kom sterren, kom nacht. Er wordt een nieuwe tijd verwacht. Want het gaat verder, het gaat door. En ik heb je lief gehad. Halleluja, Amsterdam. Er waait een nieuwe wind over de dam. Over het spuit en het klokken. Er zet de tijd niet terug, het heeft geen zin. Want het gaat verder, het gaat door. En ik heb je lief En ik heb je lief En ik heb je lief voor de tweede keer deze nacht hoorde je Ramse Shaffi over Amsterdam zingen. Het is vijf uur, dat hoorde je eh, in Slanau ruim een uur geleden... bij uh, Hilco Span in Casa Luna, die eh, uitgebreid inging op het uh, feit dat 400 jaar geleden de grachten in Amsterdam uh, werden gebouwd... <laughs> En dan op andere festiviteiten die plaatsvinden. Nou, daar, daarom draaide hij Het is vijf uur van Ramse Shaffi. En ik draaide ook nog eens een keer Ramse Shaffi. Uit 1968, begeleid door het orkest van Frans Meid. Van de LP, van de langspeelplaat Ramses 2. Halleluja Amsterdam. En dat werd voorafgegaan door een plaat uit 1956 van Ray Charles. Hallelujah, I love her so. Ik had al aangekondigd. Ik heb iets nieuws van uh, Amy Winehouse. Er is weer een eh, nieuw nummer van haar opgedoken. Don't Go To Strangers. Nou, het is niet zozeer een nummer van haar. Het is een nummer van, uit een eh, ver verleden. Uit 1960 van Etta James. En het is te vinden op een nieuwe cd. Die is verschenen van Jules Holland met zijn Rhythm and Blues Orchestra. Nou, degene die die cd's kennen, die weten dat Jules Holland met zijn Rhythm and Blues Orchestra altijd een hoop uh, prominenten laat opdraven. Hij gaat diverse oude songs dan in een nieuw jasje steken. En zo zal je bijvoorbeeld, als je die cd eh, te pakken krijgt... The Golden Age of Song, de titel daarvan, ook Caro Emerald tegenkomen. Maar die ga je ook nog later in dit programma tegenkomen. Maar goed, die doet ook een eh, nummer met eh, Jules Holland. Maar ik laat je nu dat nummer van Jules Holland horen op die cd The Golden Age of Song. Jules Holland dus met het Rhythm and Blues Orchestra. En Amy Winehouse. Maar er is ook nog een man die gaat zingen. En dat is Paul Weller. Don't go to strangers. Get your fingers burned. Strangers. De stem van Innie Winehouse samen met Paul Weller. Begeleid door eh, het The Rhythm Blues Orchestra onder leiding van eh, Jules Holland. Te vinden op die nieuwe cd van eh, Jules Holland met zijn orkest The Golden Age of Song. Er staan zulke fraaie bewerkingen van hele oude dingen op... dat ik daar later in dit programma De Nacht in Anders bij de Vader op Radio 1 nog even op zal terugkomen. Ja, Josh Stone die de Andrews Sisters zingt bijvoorbeeld. Dat is heel apart. Dit is uit Texas, Bold as Love. Een LP uit 1967 van Jimi Hendrix. Down the street you can hear her scream, you're a disgrace. And she slams the door in his drunken face. And now he stands outside. And all the neighbors start to gossip and drool. He cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn a garden green. And so castles made of sand fall in the sea eventually. A little Indian brave who, before he was ten, played war games in the woods with his Indian friends, and he built a dream that when he grew up, he would be a fearless warrior Indian chief. Many moons passed, and more the dream grew stronger till tomorrow he would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong. Surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts into the sea. Eventually. heart was a frown, cause she was crippled for life, and she couldn't speak a sound, and she wished and prayed she could stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the edge of the shore and to her leg she smiled, you won't hurt me no more. But then a sight she never seen made her jump and say, look, a golden winged ship is passing my way. And it really didn't have to stop. It just kept on going. And so castles made of sand slips into the sea. geluidslaboratorium met al die geluidjes. Je hoorde uit Zweden, een tweetal is het. Knutselaars en muziek, de groep Stay Gold en Wallpaper, de titel van het nummer van de hit die ze zongen. Zo dadelijk hoor je Jack Johnson. Maar voordat ik daar aan toe ben, laat ik je eerst even iets horen... wat afgelopen zaterdag al werd uitgezonden op Radio 2. Namelijk eh, het cabaretgedeelte uit Spijkers met Koppen. Het leukste uit Spijkers met Koppen. Straks tussen half vijf en vijf meer uit dat programma. Maar nu alvast het cabaretgedeelte met eh, nieuwjaarswensen. Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij weer een jaar Spijkers met Koppen. U had me natuurlijk al herkend aan mijn vertrouwde stemgeluid. Ik ben uw vaste presentator Leo Okemade. En naast mij zit voor de gelegenheid Felix Murders. En die zijn om het nieuwe jaar goed te beginnen zetten wij de lijnen open... want alle nieuwjaarswensen en voorspellingen en dergelijke zijn weer hartstikke welkom. Dus ik zou zeggen, hallo, wie daar? Ja, met eh, Ivo Opstelten. Meneer Opstelten, gelukkig nieuwjaar. De jaarwisseling is rustig verlopen, hoorde ik. Nou ja, er waren wel wat incidentjes. Eh, zo'n 800 eh, vernielingen. Zo'n kleine 600 gevallen van de brandstichting. Waaronder een eh, grimzaal in Hogeveen. Die is helemaal uh, afgefikt. Er waren 74 gevallen van eh, geweld tegen hulpverleners. Er waren ongeveer 300 mishandelingen. Er zijn ook wat mensen blind geworden voor vuurwerk. 23 ogen, helemaal blind. Ze hebben er ook wat ogen uit moeten halen totaal eh, negen. Dus die zien helemaal eh, niks meer. er waren 73.199 meldingen van overlast. Dus ja, het was een eh, rustige jaarwisseling. Dank u wel. Wie heb ik aan de lijn? spreek met Bram Moscovits. Meneer Moscovits, ik wens u een beter jaar toe dan 2012. Heeft u goede voornemens? Ik zou graag wat minder bekend willen zijn. Ja, dat las ik. Ja. U heeft er spijt van dat u een bekende Nederlander bent geworden. Heel correct. Het BN'erschap valt mij zeer zwaar. Ik heb er onlangs zelfs een boek over geschreven. Oké. En als u daar meer over wilt weten, ik zit volgende week bij Buitenhof Pauw en Witteman, De Wereld Draait Door, Koffietijd, RTL Boulevard en natuurlijk mijn nieuwe dagelijkse talkshow Tijd voor Bram. Wie heb ik aan de lijn? Hallo, je spreekt met de heer Wollards uit Amsterdam. Dag, heeft u een goed oud en nieuw gehad, meneer? Jazeker, dat was een fantastische jaarwisseling. Heel gezellig met vuurwerk en oliebollen en zo. Alleen een beetje jammer dat ik op 1 januari de hele dag moest werken. En wat voor werk doet u dan? Ik ben supersnelrechter. En nu moet ik weer ophangen, want ik moet weer aan het werk. Daar komen wat mensen binnen. Wat hebben jullie gedaan? Dat is niet zo mooi. 40 uur taakstraf. En jij ook, en jij ook, en jij ook. Jongens, door doen, hè? Een heel mooi 2013 gewenst en iedereen ook een Felix. Tot ziens. Wie heb ik aan de lijn? Ja, dat is de automatische telefoonbeantwoorder van de eh, Maxime Verhagen. Ik ben er even niet. Ik zal er voorlopig ook niet zijn. Ik zit namelijk niet meer in de actieve politiek. Eh, het heeft ook buitengewoon weinig zin om mij nog te gaan eh, imiteren. ik herhaal, imitaties zijn buitengewoon niet meer nodig. piep. Spijkers met koppen, met wie spreek ik? Ja, hallo, je spreekt met prinses Maxima. Oh, prinses Maxima, wat een eer. Hoe gaat het met u? U had een, een, een slechte start van het nieuwe jaar. Uw vader, Jorge Zuriguetta wordt ervan beschuldigd... maar liefst vier mensen te hebben laten verdwijnen. Ja, dat is wel een beetje veel. Ja, ja, hoe heeft hij die laten verdwijnen? Ik zweer, er is niemand die dat weet er is wel iemand bereid heel veel geld te betalen om te weten hoe die, hoe die zijn verdwenen. Oké, en wie is dat dan? Hans Klok. Spijkers met koppen, wie heb ik aan de lijn? Hallo met Osmara, ik ben medium en ik heb de kaarten voor 2013 gelegd. Asmara, ik ben zeer benieuwd. 2013 wordt een prachtig jaar. De 2 en de 0 symboliseren vuur en water. De 1 en de 3 zijn samen een even getal. Dat zorgt voor evenwicht. De 2 aan het begin en de 3 op het eind suggereren vooruitgang. De 0 en de 1 in de midden geven aan dat er verandering komt. De 2, de 1 en de 3 bij elkaar opgeteld is 6. 2013 Min 6 is 2007, 2007. Toen begon de kredietcrisis, dus ik vermoed dat die dit jaar zal eindigen. Prima, wat, wat bent u op dit moment aan het doen als ik vragen mag? Ik ben op dit moment een hele dikke joint aan het roken. De volgende graag. Hallo. hallo, goedemiddag. Je spreekt met Jetta Kleinsma, staatssecretaris voor Sociale Zaken. Dag, mevrouw Kleinsma. Mag ik iedereen een sociaal en eerlijk 2013 wensen? Voor oudertoon en allochtoon. Voor rijk en arm. Voor oud en jong. Nou, voor oud en jong. Wat aardig, mevrouw. Voor dik en dun. Voor slim en dom voor mensen met armen en voor mensen zonder armen. kent u mensen zonder armen? Jazeker, mijn kapper. Goed, wie heb ik aan de lijn? Joe, hallo, met Sylvie. Ik wil even iedereen de groetjes doen. Het gaat onwijs goed met mij en Raf. En we hebben het onwijs naar onze zin. En ik heb vanochtend champagne gedronken. En ik ken Paul Lagerveld, dus dat is onwijs cool. Hé, hey, maar jij ligt toch in scheiding met je man? Wat? Oh ja, shit! Sorry! Dit, dit was de tekst die ik vorige week al had geschreven. Shit! Nou, in dat geval gaat het gewoon heel erg kut.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 Tenminste, eh, dat wil zeggen, ik ga eh, niet iets laten horen van een artiest... die vorig jaar om deze tijd ineens in de belangstelling stond. maar wel even naar het feit waarom die in de belangstelling stond. Dat was namelijk Michael Kiwanuka. De BBC die heeft namelijk regelmatig een, een prijs, een oeuvre, een, een toekenning. En vorig jaar de Sound of 2012. Nou, dat hield in dat een op dat moment nog onbekende artiest alle beloftes voor 2012 moest waarmaken. Nou, inmiddels is er ook een eh, belofte voor 2013, The Sound of 2013. Dat gaat deze keer naar drie zusjes en die zijn afkomstig uit de Verenigde Staten. Hun achternaam Heem. En eh, luister naar wat zij te zingen hebben. Don't Save Me, de gezusjes Heem. De belofte voor 2013. weet verschijnen ze wel op een van de vele popfestivals die er de komende zomer zijn. Estel, Daniela en Alana Heem. Heem, dat is dus de belofte voor 2013 als het ligt aan de BBC, want ze hebben de Sound of 2013 prijs gekregen. Heem en je hoorde Don't Save Me. Nog eentje tot aan het nieuws. Hele oude, de jaren 60, Bobby V. Uh, what do you want if you don't want money? What do you want if you don't want gold? Say what you want and I'll give it you, darling. Wish you wanted my love, baby. What do you want if you don't want ermine? What do you want if you don't want pearls? Say what you want and I'll give it you, darling. Wish you wanted my love, baby. Well, I'm offering you this part of mine, but all you do is play it cool. What do you want, oh boy, you're making a kissing one of those days when you want me to. Don't turn around cause I'll be missing. Then you want my love, baby. Well, I'm offering you a diamond ring, but all you do is turn me down. What do you want, oh boy? You're going to town on me. One of those days when you need my kissing. One of those days when you want me to. up to my love, baby. Well, then you want to my love, baby.